uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben Iran opgeroepen... om zich te blijven houden aan het atoomakkoord en geen geweld te gebruiken. Alle partijen moeten nu uiterst terughoudend zijn, zeggen de drie landen. Iran kondigde gisteren aan dat het zich helemaal terugtrekt uit het akkoord... vanwege de liquidatie van generaal Soleimani door de VS. President Trump dreigt hard terug te slaan als Iran wraak neemt op Amerikaanse doelen. In de Achterhoek is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeluk. Ook raakten twee mensen zwaar gewond. Vlak voor middernacht botsten twee auto's op elkaar. Het gebeurde op een provinciale weg bij Geesteren. De omgekomen inzittende zat in een auto die na het ongeluk in brand vloog. In de Duitse stad Gelsenkirchen heeft de politie een man doodgeschoten... die op straat dreigde agenten aan te vallen met een mes. Volgens getuigen riep de man Allah aan... maar de Duitse politie kan dat niet bevestigen. De aanvaller was een bekende van de politie vanwege geweldsmisdrijven. Volgens Duitse media had hij de Turkse nationaliteit. De acrobaten die vrijdag tijdens een circusvoorstelling in Theater Carré in Amsterdam gewond raakte... viel doordat bij haar partner een tand afbrak. Volgens producent Henk van der Meijden had de acrobaat daardoor geen grip meer op het bitje waar de vrouw aan hing. De vrouw raakte geblesseerd aan haar nek en is geopereerd. De man kon er vanaf met een hersenschudding. 1917 over de Eerste Wereldoorlog is uitgeroepen tot beste film bij de Golden Globes. Na de Oscars zijn dat de belangrijkste filmprijzen. Die worden uitgereikt in Los Angeles. Once Upon a Time in Hollywood won drie prijzen. Renee Zellweger won in de categorie Beste Actrice voor de film Judy... en Joaquin Phoenix voor Beste Acteur in Joker. Het weer nog, de ochtend start met bewolking... en vooral in het noorden ook miseregen. Later op de dag droger en op steeds meer plekken zon... bij maximaal 8 graden. Later vanavond en vannacht opnieuw wat regen. Morgen overdag weer wat droger. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de regio staat ruim 60 kilometer file. Files met veel vertraging op de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort en Hilversum-Noord. 6 kilometer na een aanrijding kost je een half uur. Een half uur vertraging heeft ook het verkeer op de A9 richting Amstelveen voor het Rotterpolderplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. Op de A27 Almere richting Gooikum staat tussen Hilversum en Knoop Lunetten 12 kilometer door een kapotte vrachtauto is de rechterrijstrook dicht en de vertraging opgelopen tot een half uur. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn staat tussen Nederhorst en Berg en de aansluiting met de A2 3 kilometer en de vertraging is daar ruim 10 minuten.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 vakantie is voorbij. Het is weer maandag. En die begint meteen weer goed. Tenminste, helemaal niet. Er rijden geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort door een aanrijding met een hert. Waarschijnlijk duurt het tot kwart voor negen, maar op dit moment geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort.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 En er rijden nog steeds geen treinen naar Haarlem in verband met de aanrijding. Betekent dat, eh, dat je waarschijnlijk met de bus moest. En ik zag bus 80 al voorbij komen, die zit al aardig vol. Gaan wij door met muziek hier bij ZFM? Deze je nog van afgelopen zomer. van Zandvoort. Dit is ZFM. Well, it's a marvelous night for a moon dance. With the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance. need the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling. To the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time Be the cover Can not met de Moondance. En het is nog geen volle maan, de tiende. Dan is het pas volle maan en ook dan worden er nachtwandelingen door de duinen georganiseerd. En of daar gedanst mag worden, dat weet ik niet. Pas wel. Nog steeds geen terreinen eh, tussen Zandvoort en Haarlem. Dat duurt nog eh, zeker wel een half uurtje. Gisteravond ook een aanrijding eh, bij Overveen met een hert. Nou, vanochtend dus weer met de trein. Ja. Wij gaan maar gewoon rustig door met muziek zoals deze van Tony Braxton. Out of my private thoughts. Can't imagine. Braxton hier bij ZFM, waar het vijf voor half negen is. En Tony Braxton draait dus speciaal voor iedereen die nog mag blijven liggen. Ja, nog een kwartiertje en dan komt de zon weer op. Dan wordt het echt dag. We're a thousand miles from comfort. We have tried Be. I'd rather be. Lord have from one to three, babe. When I say two, get out of my way, get out of my way. que te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho sarampióncito, mi lapito flauticamente, curvilúdica y anacaurística, super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira, lo tuyo es la muerte. Se acabó lo que se daba. Joe Torres, hier bij ZFM, waar het half negen geweest is. En dat plaatje van Joe Torres is al 1966. Meer dan 50 jaar geleden. Maar leuk om te horen, hier bij ZFM. Gaan we door met Billy Cyrus. Nee?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 Bijzonder jaar van ZFM. Wij bestaan dit jaar 30 jaar. We gaan veel leuke dingen doen. Daarnaast natuurlijk de Formule 1. En als je daar nou deel van uit wil maken... als je nou met ons mee wil feesten, als je met ons mee wil doen... als je met ons radio wil maken... kijk dan even op de site, geef je op... stuur een mailtje naar programmaleiding.zfmzandvoort.nl eh, gewoon via het formulier waarop de site staat. En dan kun je meedoen. We hebben echt een ontzettend leuke club. Aanstaande vrijdagavond is onze nieuwjaarsborrel. Dus als je snel bent met aanmelden, dan kun je daar ook al bij zijn. Maar eh, ja, de Formule 1 komt eraan. We hebben verslaggevers nodig. We hebben mensen nodig die interviews doen. We hebben technici nodig. Dus eh, je bent van harte welkom hier bij ZFM. En als je het leuk vindt om een keer in de ochtend mee te draaien... ben je natuurlijk ook van harte welkom. Inmiddels is het kwart voor negen. Er rijden nog steeds geen treinen. De eerste trein die gaat rijden, ziet eruit, is uh, eh, 4 over 9. En ik zal niet langer doorheen praten. Dit is Maxel. just like he came from Maytag. Rocket with sit on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, for the tagging. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Hey. Uh, uh. I heard that pussy for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet call me and I could get it, you say I could tell you gone off the door, say oh, yeah, yeah. Careful mama, why what you say? You say You talking to me like your new babe, new You talking like you trying to do things Now that pipe gotta run it like she Usain, baby You made me drown in it, ooh, touche, baby I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby And you know I'ma slaughter like I'm Jason Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor I probably shouldn't be around you cause you get wild, wild, wild. wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told when you. I told you. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts. Wow, wow, wow. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. Rihanna, DJ Khaled en Santana. Hoewel Santana niet vermeld staat. Maar iedereen hoort het toch? Gaan wij lekker door met een oude plaat hier bij ZFM waar het 10 voor 9 is. plezier u die. Larkin, 1973, Dik De mensen die met Men gekeken hebben, die kennen dit liedje ook op een andere manier.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 Fijne mensjes. Cappuccino. Wil je sojamelk? Of amandelmelk? Is dat glutenvrij? je opties hier. Alle kanten op. Het is hier net Berlijn. Alles loco. Eigen brouwerij. Vergeet de groenten niet. Schorsen leren. Alles vindt dus dit vast ook. We zullen zien.